Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne... heeft president Poetin zich laten interviewen door een westerse journalist. Het gesprek werd om middernacht online gezet. De interviewer is Tucker Carlson, een omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker... die bekend staat als bondgenoot van Donald Trump. In het interview omschrijft Poetin Oekraïne als een kunstmatige staat... die naar de wil van Stalin is gevormd. Hij zegt verder dat hij Polen en andere NAVO-landen niet als eerste zal aanvallen. Over de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich, die vastzit in Rusland... zei Poetin dat daarover wel een akkoord kan worden bereikt. De Europese Unie heeft een steunpakket van 210 miljoen euro toegezegd aan Mauritanië... om illegale migratie tegen te gaan. Met de steun moet het West-Afrikaanse land beter kunnen optreden... tegen mensensmokkelaars en migrantenboten... die proberen de Canarische eilanden te bereiken. Mede door staatsgrepen in onder meer Mali en Niger groeit het aantal vluchtelingen dat de gevaarlijke overtocht probeert te maken, vooral vanuit Mauritanië. De tocht naar de Canarische eilanden kostte vorig jaar aan zo'n 6000 mensen het leven. Vorig jaar zijn in Nederland iets minder mensen overleden dan in 2022, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Er waren 169.000 sterfgevallen, een afname van ongeveer 750. De sterfte was vooral lager onder vrouwen en onder mensen jonger dan 65. Alleen in het eerste kwartaal, toen er een griepepidemie was... overleden er meer mensen dan een jaar eerder in die periode. Steeds minder sterfgevallen komen door corona, minder dan 2 In 2022 was dat nog 5 en in de twee jaar daarvoor 13 en 14 Het weer...